Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De politie heeft in de woningen van mogelijke jihadisten in Nederland... ondanks een automatisch wapen en informatiemateriaal over explosieven gevonden. Dat zei Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie, in Nieuwsuur. Bolhaar noemde de vondsten verontrustend, ook al staat volgens hem nog niet vast dat de verdachten plannen hadden voor aanslagen in eigen land. De afgelopen tijd is het aantal onderzoeken naar jihadisten snel gestegen. Er lopen nu een kleine 50 en daarbij zijn 70 verdachten in beeld. Bolhaar kondigde verder aan dat justitie in beroep gaat tegen de vrijspraak gisteren van de vrouw die werd verdacht van het ronselen van mensen voor de jihad. Haar man, Syriëganger Maher H., moet wel voor drie jaar de cel in. Sony Pictures is vorige week gehackt. Het filmbedrijf in Californië had daardoor grote computerproblemen. En zeker vijf films die nog niet uit zijn, zijn sindsdien al illegaal via internet te downloaden. Of dat een direct gevolg is van de hack is nog niet duidelijk. De FBI onderzoekt de aanval die op 24 november begon. Het e-mailsysteem van Sony ging plat en ook andere interne systemen werkten niet meer. NBC meldt dat ook wordt onderzocht of Noord-Korea betrokken is. De cyberattack zou te maken kunnen hebben met de film The Interview, een komedie over een poging van de CIA om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. De film komt 25 december uit. Noord-Korea heeft daarover al gezegd dat de film de wanhoop van Amerika aantoont. Een Amerikaanse piloot is zondag met zijn F-16 neergestort boven Jordanië en omgekomen. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt. De crash zou niets te maken hebben met oorlogshandelingen. De piloot meldde kort na het opstijgen technische problemen en besloot terug te keren. Maar hij haalde de basis niet. Het Amerikaanse leger voert luchtaanvallen uit op IS in Irak. De straaljager was volgens CNN op weg naar een bombardement. Het weer, het is overwegend bewolkt en droog. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt.